Van 5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In Rotterdam is een gevangene ontsnapt. Dat gebeurde toen hij in een busje onderweg was naar het ziekenhuis. Toen de bus stopte en de deur openging... sprong de man van 24 eruit en ging er vandoor. Ooggetuigen zeggen dat medewerkers van justitie de achtervolging hebben ingezet... en daarbij schoten hebben gelost. Inmiddels wordt er met een helikopter en honden jacht gemaakt op de man. De zaak tegen Volkert van der Graaf gaat maandagochtend verder. Gisteren werd de zaak opgeschort omdat de moordenaar van Pim Fortuyn niet op de zitting verscheen. Volgens zijn advocaat was hij na de stroomstoring in Amsterdam gestrand in het treinverkeer. Het OM wil dat Van der Graaf voor een jaar teruggaat naar de cel... omdat hij zich niet zou houden aan de voorwaarden voor zijn vrijlating. Het Iraakse leger heeft Oost-Mosul bijna helemaal veroverd op de strijders van de Islamitische Staat. De slag om, de om het laatste grote bolwerk van IS in Irak begon drie maanden geleden. Duizenden burgers zaten door de strijd vast in hun huizen en konden geen kant op. Het Iraakse regeringsleger bereidt zich nu voor op het innemen van het westen van Mosul. In Duitsland is ophef ontstaan door opmerkingen van een rechtspopulistische politicus over de Tweede Wereldoorlog. Björn Hukke, prominent lid van de partij Alternatieve Vuur Duitsland, wil een heel andere herdenking van de holocaust, met meer aandacht voor Duitse slachtoffers. SPD en Groenen hebben woedend gereageerd. Ze willen dat Alternatieve voor Duitsland excuses aanbiedt aan Joden. Er komt voorlopig geen tweede schaatsmarathon op natuurijs. In Haaksbergen, waar de wedstrijd morgen gehouden zou worden, laten er brokken ijs van de baan los. Omdat er voor komende nacht geen strenge vorst wordt verwacht, zal de situatie waarschijnlijk niet verbeteren. De eerste natuurijsmarathon vanmorgen in het Groningse Noordlaren werd gewonnen door Simon Schouten en Lisa van der Geest. Het weer, veel bewolking en nevelig, maar droog. Later vooral in het noorden en noordoosten kans op wat ijzel. In het oosten ligt de vorst, in het westen is het net boven nul. Morgen verandert er niet veel. Dit was het NLV. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging naar Den Haag vanuit Amsterdam op de A4 tussen Burgerveen en Hoogmade. De A12 Den Haag-Utrecht door een kapotte vrachtauto tussen Den Haag Centrum en Zoetermeer 4 kilometer... A15 Europoort Rotterdam bij Pernis 2 kilometer na een ongeluk.